Maar nu eerst het NOS nieuws van... Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. Reddingswerkers hopen nog steeds op het vinden van overlevenden onder het puin van de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 359. Er worden nog ongeveer 600 mensen vermist. Het reddingswerk gaat moeilijk omdat de restanten van het gebouw erg instabiel zijn. Elk moment kunnen muren omvallen, dus reddingswerkers moeten voorzichtig te werk gaan. Gisteren werden nog 29 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In verschillende kerken zal vandaag aandacht zijn voor de inhuldiging van Willem-Alexander en het afscheid van koningin Beatrix. Zo is er een speciale viering in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam. Daar zijn politici, militairen en leden van de hofhouding bij aanwezig. Ook is er een vertegenwoordiger van het Vaticaan. Tijdens de Eucharistieviering wordt een felicitatie van de paus voorgelezen... door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Monseigneur Punt. De dienst wordt live uitgezonden op Nederland 2. In het noorden van Mexico zijn tien leden van een muziekgezelschap omgekomen bij een verkeersongeluk. Vijf andere leden van de band La Arena de Monterrey raakten gewond. Volgens de politie was de chauffeur van de bus waar de groep in reed in slaap gevallen. De bus raakte daardoor op de andere weghelft en botste op een tegenligger. De klap van de botsing was zo hevig dat meerdere bandleden uit het voertuig geslingerd werden. Hans van Balen wordt opnieuw lijsttrekker voor de VVD bij verkiezingen voor het Europese parlement. Van Balen is sinds 2009 delegatieleider van de VVD in Brussel. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor het Europese parlement. Van Balen kent de Europese politiek goed. Hij zegt dat hij de Nederlandse belangen en de liberale beginselen van vrijheid en democratie in Europa veilig wil stellen. In de eredivisie is Ajax een grote stap dichter bij de titel gekomen. De Amsterdammers wonnen met 2-0 van NAC Breda. Als Ajax volgende week van Willem II wint... is de club voor het derde seizoen op rij kampioen. Het weer nog, vannacht opklaringen en het koelt, koelde af tot rond het vriespunt. Vandaag geregeld de zon, maar in het zuidoosten bewolkt. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar dat wil nog niet zeggen dat deze ook niet plaatsvinden.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 If you be, if you be my number two. time I look at you, you'll be who I want you to, and I'll do what I can do to make a dream or two come true. If you be, if you be my number.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 Bonito, todo me parece bonito. bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te vas, Qué bonito que te vas, cuando te va bonito, qué bonito que te va. la casa, la la tierra, la paz y la vida que pasa bonito.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 En in de ether op 106.9.